Ze wilden dit jaar trouwen. De strafmaat wordt donderdag bepaald. De twee hangt maximaal 14 jaar cel boven het hoofd. Net als in andere Afrikaanse landen is homoseksualiteit in Malawi verboden. De twee mannen ontkennen schuld en zeggen dat hun grondrechten zijn geschonden. De rechtszaak tegen het homopaar leidde tot een golf van kritiek uit het buitenland op Malawi. Het Rijk geeft elk jaar tientallen miljarden uit zonder dat duidelijk wordt of de beoogde doelen worden bereikt, zegt de Algemene Rekenkamer. Het effect van veel fiscale maatregelen en subsidies en uitkeringen wordt volgens de Rekenkamer niet goed geëvalueerd. En als dat wel gebeurt, wordt niet altijd iets gezegd over de resultaten ervan. Over de rechtmatigheid van de overheidsuitgaven is de rekenkamer in grote lijnen wel te spreken. Vorig jaar kwam het percentage fouten uit op 0,6. En dat is volgens de rekenkamer een prima score vergeleken met andere landen. De directeur van de Russische kolenmijn waar anderhalve week geleden door explosies tientallen mensen omkwamen, is opgestapt. Hij deed dat onder druk van premier Poetin. Die houdt de directeur verantwoordelijk voor het ongeluk omdat de veiligheid in de mijn al jaren tekort zou schieten. Volgens Poetin heeft de Russische arbodienst al vier keer geprobeerd om de directeur uit zijn functie te zetten. Maar mislukte dat elke keer. Het ongeluk in de Siberische kolenmijn was Ruslands zwaarste mijnramp in jaren. Bij de twee explosies kwamen zeker 66 mensen om het leven.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 Goedemorgen Zandvoort. Welkom weer in het programma. Het is een hele tijd geleden dat jij je kunst hier op de zondagmorgen weer eens hebt vertoond eh, in dit uh, jazzprogramma. Wat heb je meegenomen? Ik heb ehm, wat verzamel-cd's eh, meegenomen. En dan kom je erachter wat je aan muziek eigenlijk in een paar doosjes aan bezit hebt. Ja, dat is ongelooflijk. Heb je geen stapels uh, geen stapels nodig. Zoals jij die natuurlijk ook gewoon thuis hebt staan. <laughs> maar goed. Ja, luisteraars, ehm, ik begon het programma zoals altijd met Close to You, gezongen door Dana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, luisteraars, en ik heb ook allemaal oud spul meegenomen. Ik ben mijn kasten weer eens aan het opruimen. Zoals ik 14 dagen geleden toen ik ook een programma voor u mocht presenteren eh, al vertelde. Ik heb mijn kasten eens doorgenomen en dan kom je tot muziek. Kom je tegen die je jaren of tijden niet gedraaid heeft. Eh, een van mijn favorieten is nog altijd de trompetist, jong overleden, Chad Baker. En eh, die man die heeft fantastische muziek gemaakt. Ik kwam tegen Chad Baker in een cd eh, my Favorite Songs, The Last Great Concerts. Want vlak daarna, was 1988, vlak daarna meende hij dat hij kon vliegen... en is hij uit het raam gevallen of gesprongen, men weet het niet. Maar hij kon zingen en hij kon trompet spelen als de beste. Ik heb hier opnames van de Noord-Duitse Rundfunk Big Band. Een fantastisch orket wat ontzettend veel optreedt. En eh, toen ook al. Ik heb een stuk gekozen van eh, Miles Davis. Luistert u naar de, even kijken naar de NDR Big Band samen met als solist Chad Baker in het door Miles Davis geschreven All Blues. the thrill of being sheltered in your forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I. What a guy! What a fool am I to think my breaking heart could get the moon. What's in to my tune. I get along without you very well. Of course I do. Except perhaps in spring. But I should never think of spring for that would surely break my heart in two. I Get Along Without You Very Well. Ooit geschreven door, Hor de Horky Carmichael in een prachtig arrangement van eh, Bart Emminghaus. Chet Baker natuurlijk trompet en eh, hij nam ook de zangpartij voor zijn rekening. Hij werd begeleid door het radioorkest van Hannover. Ja, dit zijn, op deze morgen zijn dat toch leuke starters, deze Chet Baker met deze grote orkesten. Trouwens, in... Eh, bij het eh, eh, radioorkest van Hannover ook de strijkers... die toch altijd een bepaalde dimensie aan dit soort jazzmuziek uh, eh, teweeg brengen. Cor, wat heb jij op de draaitafel neergelegd? Nou, ik dacht, het past wel bij dit weer van, van vandaag. Het, het, nummertje, dat heet DC It's Spring. En het komt van een verzamel-cd af van DJ Maestro. Gaan we naar luisteren. When I was young, I lived in a world of dreams, of moods and myths and illusionary schemes. Though now I'm much more grown up, I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring This feeling light as a feather They say this thing This magic we share together Came with the weather too They say it's May That's made me daft as a daisy It's May, they say that gave the whole world this crazy, heavenly, hazy hue. I'm a lark, I'm a wing, I'm the spark of a firefly's flame. Yet to me, this must be something more than a seasonal thing. They say it's spring But when the robin starts singing, you're what I'm clinging to. Though they say it's spring, it's you. If poets sing that when a heart's sympathetic, it's merely spring. Then poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is, that evil thing. For which September the cure is, this they are sure is true. Though I know that it's so, that my sea may turn in the spring with the right one in sight. One can find the perpetual thing. Did I need spring to bring the ring that you bought me? Though it was spring, that wondrous day that you caught me, darling, I thought we knew. Dit was dus Pieter Cincotti van het album On The Moon... met het hele bekende liedje natuurlijk I Love Paris. Dat, eh, dat liedje, dat, eh, die, song, die kan ik en die is al door, door diverse, door duizenden mensen... op verschillende manieren ten gehoor gebracht. Maar eh, sorry Cor, van deze, zanger van deze zanger heb ik nog nooit gehoord. Nou, ik vind je dat erg? Nee, nee, ik kan begrijpen dat je niet alles weet, Hans. <laughs> Goed, ik heb, eh, ik heb nu iets op de draaitafel neergelegd. Dat is wel van een hele bekende. Een hele, een, ik geloof dat hij al 283 eh, is. En dan heb ik het over eh, de mond, mondharmonica virtuoos Toets Tielemans. En Toets Tielemans die heeft natuurlijk met ontzettend veel mensen uh, gespeeld. Heeft ook een enorm groot repertoire. En ik kwam nog een, een verzameltje van hem tegen waarin hij met diverse gasten zingt. En eh, ja, eigenlijk eh, op deze cd. En die heet ehm, One for, for the Road. One More for the Road. Uh, En dan noemt hij allerlei bekende en minder bekende artiesten op. Ook Nederlanders zitten daarbij. Maar ik heb gekozen dus ehm, voor een stukje muziek... wat ooit geschreven is door Harold Arlen en Johnny Mercer. Dus de bekende componisten. En Toet Stielemans natuurlijk op zijn mondorgel. Samen met eh, Kenny Werner op de piano. Dat is een van zijn vaste eh, begeleiders. En dan heeft hij ook nog Martijn van Ittersen op de gitaar. Aram eh, Kersbergen op de bas. En Marcel Serize op de drums. Dus niet de meest onbekende. Maar als gast, als speciale gast, heeft hij de zanger... Jamie Callum. Ik was even hem kwijt, maar ik zag hem even niet staan. Maar goed, Jamie Cullum. En ik heb gekozen voor One for My Baby en One for the Road.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 never know it But buddy, I'm a kind of poet And I've got a lot of things I'd like to say But when I'm gloomy You simply gotta listen to me Until it's tall how it goes. Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I found gotta be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby, and one more. One For My Baby en One More For The Road. Jamie Cullum zang en Toet Tielemans op zijn mondorgel. Ja, een, eh, ik ben al tijden op zoek naar eh, een goede cd van een, een van de beste eh, trombonisten die eigenlijk ooit geleefd heeft. En dan heb ik het natuurlijk over Frank Rosolino, geboren in 1926 en overleden in 1978. Hij speelde eigenlijk meer als een sideman bij grote orkesten zoals de Ginny Krupa en eh, Stan Kenton. En later was hij meer een, een, een studio uh, muzikus. Maar in 1973 kwam hij eigenlijk naar Europa. En toen ging hij eigenlijk zijn, toch wel, werd hij toch wel wat bekender. En eh, zo ook heeft hij samengespeeld hier in Scheveningen... bij het trio van Louis van Dijk... samen met uh, Jack Scholz op de bas en John Engels op de drums... Ik heb een prachtig stuk uitgezocht, ooit geschreven door Cole Porter. Luister nu naar het trio van Louis van Dijk en Frank Rosolino op de trombone in I Love You. Música Frank Rosolino samen met het trio Louis van Dijk in het door Cole Porter geschreven I Love You. Cor. Ja, je hebt soms eh, van die mensen van... daar blijf je toch maar platen van zoeken. Zo heb ik iemand van Yusuf Latif. Mm -hmm. En heb ik een eh, van de LP Live at Peppies Het nummer Slipping and Sliding uitgezocht. discreet. Don't go off your beat. He's too close for comfort. Too close, too close for comfort. Please, not again. Too close, too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure. and he's so close. Be soft, be sweet, but you gotta be discreet. Don't go off your beat. He's too close. was dus Patty Austin. Ik vind dat een van die zangeressen die horen bij zo'n groep dames... die dus, eh, zoals Eva Cassidy en Diana Reeves... die altijd een beetje eh, op hetzelfde niveau blijven zingen. van de week was er een heel groot eh, concert van... nou ja, van een grote arrangeur. En met een ook 70-jarige mhm. feest was het. Maar er kwamen een heleboel mensen bij. En daar was zij ook een van de steeds terugkomende zangeressen. Steeds weer terug. Ja, ja, leuk. Ik heb het niet gezien. Op welke tv was dat? Dat was op uh, eh, Messo. Oh ja, dat kan ik niet vangen natuurlijk. Messo heeft tegenwoordig uh, s'avonds wel aardige jazz Oké, nou ja, dat kan ik jammer genoeg niet vangen. Maar een van onze favoriete luisteraars die kan, dus zal dat ongetwijfeld weten. En ik zal hem wel morgen of overmorgen spreken en dan zal hij het bevestigen. Goed, dan gaan we, gaan we op naar het laatste stuk muziek. Ja, luisteraars. En eh, zo zitten wij weer tegen de klok van 11 en gaan we naar het nieuws en de reclame. Eh, samen met eh, Rogiers van Otteloos, het mistige rode beest door diverse